Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Paus Franciscus wilde worden begraven in de aarde en niet in een crypte zoals de pausen voor hem. Dat blijkt uit zijn testament. De kerkleider heeft gekozen voor de basiliek van Santa Maria Maggiore in Rome. Zijn graf moet eenvoudig zijn, zonder versieringen. Veel andere overleden pausen liggen begraven in de Sint-Pieter-basiliek in het Vaticaan. Franciscus overleed de afgelopen ochtend aan de gevolgen van een beroerte. Hij raakte daarop in coma en kreeg onherstelbaar hartfalen. Wanneer zijn begrafenis is, is nog niet bekend. Afgelopen avond kwamen op het Sint-Pietersplein in Rome duizenden gelovigen bij elkaar om voor hem te bidden. Paus Franciscus was 88 jaar. Betalingsdienst Adyen is de afgelopen avond twee keer doelwit geweest van een digitale aanval. Het bedrijf meldt dat het DDoS-aanvallen waren. Daardoor raakten het pinnen en online afrekenen ernstig verstoord in winkels, horeca en bij online shops. De eerste aanval was na een half uur opgelost, maar anderhalf uur later was de volgende. Volgens Adyen zijn de meeste problemen inmiddels verholpen. Kunstenaar Willem den Ouden is overleden. Hij was een van de belangrijkste landschapsschilders van Nederland. Hij maakte onder meer schilderijen, aquarellen, tekeningen en etsen. In de jaren 80 en 90 kwam hij regelmatig in het nieuws... omdat hij zich verzette tegen plannen van Rijkswaterstaat om dijken te verzwaren. Willem den Ouden kampte al langer met fysieke problemen. Hij was 97 jaar. In Deventer wordt feest gevierd na de bekerwinst van Go Ahead Eagles. De ploeg won vanavond voor het eerst in de geschiedenis een bekerfinale. In de Kuip in Rotterdam werd AZ na strafschoppen verslagen. Na de winnende strafschop barstte in Deventer het feest los. Go Ahead Eagles is door de bekerwinst rechtstreeks geplaatst... voor de groepsfase van de Europa League van volgend seizoen. Het weer blijft vannacht droog. De temperatuur daalt naar 5 tot 9 graden.